Justitie zegt dat het uit het onderzoek is gebleken dat ze geen rol hebben gehad in het geweldsmisdrijf. De twee blijven wel verdachten in de zaak. De politie onderzoekt nu of ze het misdrijf hadden kunnen voorkomen... of dat er sprake is van nalatigheid. De derde verdachte in de zaak, een jongen van 15, zit nog wel vast. Het lichaam van de 14-jarige Dirk Post werd vorige week woensdag gevonden in het Urkerbos. Enkele dagen later werden de drie verdachten opgepakt. In Zuid-Spanje is de jazzpianiste Pia Beck overleden. Ze was 84 jaar. Pia Beck begon haar carrière kort na de bevrijding als pianiste en zangeres in het Miller Sextet. Een paar jaar later begon ze een eigen combo. Haar eerste compositie, Pia's Boogie, werd een hit. In de jaren 60 emigreerde ze naar Spanje, waar ze samen met haar vriendin een pianobar begon. Zes jaar geleden nam ze afscheid van het grote publiek met een jazzconcert in Hilversum. Gezinnen en bedrijven gaan de komende jaren meer betalen voor energie. Dat is volgens het kabinet nodig om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Minister Van der Hoeven heeft er een brief over naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens Economische Zaken zal het de eerste jaren om een paar tientjes gaan... maar vanaf 2016 kunnen de bedragen oplopen. Gezinnen en bedrijven kunnen dan tussen de 150 en 300 euro per jaar duurder uit zijn. Het kabinet wil het geld gebruiken voor investeringen in duurzame energie. Een recente tip over zwart geld was mogelijk gebaseerd op onrechtmatig verkregen informatie. Staatssecretaris De Jager maakte onlangs bekend dat de Belastingdienst van een tipgever informatie heeft gekregen over honderden zwartspaarders in het buitenland. De Kamer wilde weten hoe vaak geld aan tipgevers wordt betaald. Volgens De Jager heeft de Belastingdienst dat zo'n 5 tot 10 keer gedaan. De landsadvocaat en het OM vonden het geen bezwaar dat de tipgever mogelijk niet op een eerlijke manier aan zijn informatie is gekomen. Het weer, er vallen buien, in het noordwesten soms met onweer.